Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Tilburg is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Dat gebeurde kort na middernacht aan de Heuvelring in het uitgaanscentrum. De politie heeft een verdachte aangehouden. Bij die arrestatie werd een waarschuwingsschot gelost. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De toedracht van het schietincident in Tilburg is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland is begonnen Russische paspoorten uit te geven aan inwoners van de Oekraïnse steden Melitopol en Gerson. Volgens het Russische persbureau TAS hebben duizenden mensen een Russisch paspoort aangevraagd, maar dat is niet te verifiëren. Onder andere de pro-Russische oud-burgemeester van Gerson zou een Russisch paspoort hebben gekregen. Oekraïne spreekt van een flagrante schending van de territoriale integriteit. Op veel plaatsen in de Verenigde Staten zijn mensen de straat op gegaan om strengere wapenwetten te eisen. Volgens de organisatoren waren er zo'n 450 demonstraties. In Washington D.C. waren ongeveer 30.000 mensen op de been. De discussie over vuurwapens in de VS is weer opgeleid na twee grote schietpartijen... waarbij in totaal 31 doden vielen. President Biden heeft het congres opnieuw opgeroepen om meer vuurwapens illegaal te maken en kopers strenger te controleren. Een voorstel van de Democraten om de wetgeving aan te scherpen lijkt te gaan stranden in de Senaat. In Groningen heeft een grote brand gewoed op een industrieterrein. Het vuur ontstond bij een ijzerhandel en sloeg over naar zeker één ander gebouw. Rond middernacht had de Groningse brandweer de brand onder controle. Er is niemand gewond geraakt. Het gebouw van de ijzerhandel wordt als verloren beschouwd. De brand was in de verre omtrek te zien. Omdat er veel rook vrijkwam werd er een NL Alert bericht verstuurd.